leven in een rare tijd. Veel mensen zijn hun zinnen kwijt en lopen heel de dag te lamenteren. En bijna iedereen die zegt, wat zijn de tijden aan verslecht. Een mens wordt nog iets stuk van frankiseren. Maar het is nog steeds dat ieders huis te dragen heeft zijn eigen kruis. Ik kan de toestand onder oor. En doe niet mee aan een paniek, zo maak je juist de wereld zien. Oud-Hollands nuchterheid omhoog. Praktiseren nu toch niet, dat bezorgt je verdriet. Sta nuchter in het leven, dat zal meer rust je geven. hier nu toch niet daarmee red je het niet. Houd je kalm, maar blijf paraat. Heel de wereld is ermee gevaar. Zijn er wat mensen bij elkaar, dan maken ze elkander naar. De een weet het nog beter dan de ander. Woorden van zwagels niet. Zo wordt heel wat nieuws verdicht, met fantasie bewerken ze elkander. Wees toch verstandig in deze tijd, bezorg jezelf geen aardigheid. Blijf optimistisch en ontwaar. Kweek zelfvertrouwen, geen paniek, het leven is zo vol muziek, als je er zelf wat moois van maakt praktiseer nu toch niet dat bezorg je verdriet. Sta nuchter in het leven, dat zal meer rust je geven. Praktiseer nu toch niet, daarmee red je het niet. Houd je kalm, maar blijf paraat. Heel de wereld is er ermee gebaat.